7 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. In Nieuw-Zeeland is de lockdown zo goed als voorbij. Het normale leven wordt weer grotendeels opgepakt. Zo gaan winkelcentra, bioscopen en restaurants open... en mogen mensen naar kantoor om te werken. Wel moeten inwoners afstand houden van elkaar. De regering van Nieuw-Zeeland had vanaf het begin een strenge aanpak. Zo moesten alle niet-essentiële bedrijven dicht en werden de grenzen gesloten. In totaal zijn in het land 1500 besmettingen vastgesteld. 21 mensen zijn aan de gevolgen van het virus overleden. Het aantal besmettingen met andere infectieziekten dan het coronavirus... is de afgelopen maanden flink gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het kennisinstituut Nivel, meldt het AD. Zo is het aantal buikgriepgevallen en oorontstekingen gehalveerd. Bij kleine kinderen is het aantal besmettingen met bijna met 80 gedaald. Ook de bof, oogontstekingen en kinkhoest komen veel minder voor. Volgens deskundigen zijn de cijfers rechtstreeks te koppelen aan de coronamaatregelen... met meer afstand houden, meer handen wassen... en mensen die niet voor elk wasje naar de dokter gaan. De afgelopen weken zijn er nauwelijks minder verkeersdoden gevallen... ondanks dat het veel rustiger was op de weg vanwege de coronamaatregelen. Meldt het AD. Tussen half maart en eind april waren er 62 verkeersdoden. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er 65. Volgens onderzoekers lopen kinderen en ouderen meer risico op een fataal ongeval... omdat ze vaker buiten zijn of op de fiets zitten. Het aantal verkeersongelukken met blikschade is sinds de lockdown wel gehalveerd. Het heropenen van scholen in het basis- en speciaal onderwijs deze week is vrijwel overal goed verlopen. Dat blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders onder ruim 1100 directeuren. Volgens 92% van de schoolleiders verliep het omgaan met hygiëneproducten zoals mondkapjes of handschoenen naar wens. Wel kwamen bij een meldpunt 400 klachten binnen over halve dagen les... en over hoe er met de buitenschoolse omvang werd omgegaan. Het weer.